Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet Schoof is nu echt los. De premier en zijn ministersploeg hebben zo hun allereerste debat in de Tweede Kamer. Schoof is een kwartier geleden begonnen aan de regeringsverklaring. Politiek verslaggever Boom weet al dat het veel zal gaan over het hoofdlijnenakkoord. Dat hoofdlijnenakkoord gaan ze dan deze zomer uitwerken... en kort voor Prinsjesdag in september eh, naar buiten brengen. Ja, en verder zal Schoof in, dat, eh, in die regeringsverklaring vermoedelijk ook de hand uitsteken naar de oppositie... in de hoop daarmee de komende jaren zaken te kunnen doen. En hij heeft die oppositie nodig, want het kabinet heeft in de Tweede Kamer wel een meerderheid... maar in de Eerste Kamer komen ze acht zetels tekort. En dus heeft het kabinet echt oppositiepartijen nodig... om groen licht te krijgen voor wetten en andere plannen. Het debat gaat tot vanavond door. Morgen gaat het dan weer verder paniek in kamp Biden. Eh, vorige week ging de Amerikaanse president voor het eerst in debat met zijn grote tegenstander Donald Trump. En dat ging niet best. Biden kwam niet uit zijn woorden. Veel Amerikanen vonden dat hij zwak overkwam. Nieuwszender CNN is voor het eerst sinds het debat met een peiling gekomen, zegt Marieke de Vries. Het ziet er niet goed uit voor de president. Het vertrouwen in hem als kandidaat is gedaald naar nog maar 43 procent tegen Trump. 49 procent kans om te overwinnen. Bovendien zegt 56 procent van de ondervraagden dat ze denken dat een andere kandidaat het beter zou doen. En dus zijn er mensen die vinden dat de Democratische Partij iemand anders naar voren moet schuiven. Vicepresident Kamala Harris bijvoorbeeld. Of de gouverneur van Californië. Dik 6 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe Oranje de achtste finale met 3-0 van Roemenië won. En daarmee is het de best bekeken wedstrijd van een toernooi tot nu toe. Zaterdag moet Oranje opnieuw laten zien wat ze kunnen. Dan spelen ze de kwartfinale tegen Turkije, vertelt sportverslaggever Thierry Boon ik sprak onder andere met Jerdy Schouten... na afloop van de wedstrijd van Nederlands elftal. die had eigenlijk graag revanche willen nemen op de Oostenrijkers. Maar het wordt dus Turkije. Zonder Kukcu trouwens, de oud-Feyenoorder, want hij is geschorst. Nou ja, de wedstrijd is in Berlijn. Daar wonen natuurlijk veel Turken. Maar de wedstrijd is ook op zaterdagavond, dus ik verwacht ook heel veel Nederlanders in Berlijn. Het belooft al met al een mooi voetbalfeest te worden. Vandaag om 4 uur wordt er weer getraind door Oranje. Het weer nog een druilerige dag met veel grijs. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Later vanmiddag zijn er opklaringen met af en toe wat zon. Het is wel koel, cool, max 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer dan gebruikelijk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Haarlem-Zuid gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg inmiddels weer vrij.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 Just as surely kissed your face. Yeah, these miss duidelijk wat eh, niet goed met de cd-luisteraars. Dus ik, eh, ik pak even een ander liedje, als u het goed vindt. your credit. You made something of your life like you always said you would. But whatever happened to the girl I used to know and all those halcyon days of love? come up in the world, and it's such a shame. You made success of a dream, but it seems so empty now. With your weak excuses and your condescending ways, and all too frequent nights alone i have come down in the world, and it's all to your credit. You made something of my life, but you've thrown it all away for your books and your fancy talk. Your newfound friends and all your theories on mankind, and so Ja, nou, het ging nou goed met de cd van Cliff Richard... want eh, daar luisteren u naar, luisteraars. Zullen we even soulmuziek draaien? ik ben ook wel een beetje de soulman, in luisteraars. Eh, altijd geweest trouwens. Hè. Eh, tijden van de Ruud band speelden we natuurlijk ook eh, wel eens met Dan Clark. Zandvoort trouwens ook. En u kent natuurlijk zijn zoon Alain Clark. En uh, die speelt ook allemaal repertoire van Otis Redding. En ja, allemaal lekkere soulmuziek. Ik heb daar volop van genoten. Maar deze is ook leuk hoor. Rob de Nijs. Rob de Nijs dus al. Ga met ons ook op. tijdje al niets meer gehoord. Nou, ik hoop eh, dat hij nog een tijdje bij ons blijft. Ja, wie zijn dit? Dat is de question. Ah, de, mensen, de meeste mensen weten het wel. De Moody Blues. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all I'm looking for someone to change. silence of the mountains and the crashing of the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking onmiskenbaar luisteraars, de Moody Blues. En straks om 12 eh, uur gaat mijn collega Hans Wassenaar u nog meer verwennen met eh, heerlijke muziek. En dat eh, doet hij mij met het volgende. Oh, gezellig hè? Daar is de koffie! <laughs> Dankjewel Dick. <laughs> ja, daar is de koffie. En ik ga van een bakje genieten. Maar dat doen we niet zonder een stukje muziek natuurlijk. En ik heb voor u in petto een mooie van de Beatles.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 Ja, dat gaat zo met, met mannetjes en vrouwtjes. Die willen dan een gezinnetje stichten. Zo ging het in de jaren van de vorige eeuw, maar zo gaat het nog steeds natuurlijk. Want er worden nog altijd voldoende huwelijken afgesloten... en nog meer echtscheidingen <laughs> aangesproken. Dat, dat dan weer wel ja, hoe het allemaal komt, ja, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, eh, Beatles, ja, heerlijk om naar te luisteren. We gaan nog even terug met Gerrit Cox.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 Rob de ijs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Het is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, hier. Jammer, hè je zo weggooien. Nee, ik heb eh, erg veel grappen dit keer over eh, bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een. Eh, wat haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander hoor, ja zeker wel. Oh, Niet alleen hier in de buurt, nee, tot Almelo en toe. Jo ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep smiddags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er zat er zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Ja, ja, Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik, ehm, ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. is Herma Vinkers? Is Herma Vinkers? Wat is Herma Vinkers? Ja, nou in? Handtekening, zal ik vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, Dat nou, doet dat. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, god, nu, nu, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gaat, Zit ik net even lekker rustig in de trein. Komt me daar zo dom mensen aan. Surf me aan een kop om handtekeningen zo. Ik zeg, oh, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Dat zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef mij maar aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. dus. Ah, nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die, die opening kan de hele avond nog wel. Ik, ehm, ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet waar dat was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van de Rijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. <laughs> Eh, ja, geintje. Dus, ja, een geintje Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik mij melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang Weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechts af. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. <laughs> Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte dood neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Je speelt een je speelt een vrek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. <laughs> ja, ik weet niks van sport, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres de naam ging wat minder vlot, want eh, nou, de zangeres was een beetje, een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Zij, ehm, nou, ik had wel eens uh, grappen gemaakt over gehandicapten en daar, eh, daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zeg, goh, <laughs> waarom dat, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica hè, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks nee, dat zou wel aan mij liggen. Maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan nou zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig. Want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest daar verschrikkelijk hard om lachen. dus ik zei nou tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaat. en dat was niet goed. Dat, ehm, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed Gerard. En dan wil ik u nog graag even... Dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningscène, Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Dank u wel hoor. Dank u. Dankjewel. Goh zeg, fijne zaal. De magie van Carré, Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes. onmiskenbaar Herman Vinkers. Met ongedwongen humor en nooit kwetsend. Ik had het zojuist met mijn collega Hans Wassenaar daarover... dat eh, sommige uh, cabaretiers heel grof zijn en schelden. En, we hadden het over Joep Vertek. hij heeft wel originele dingen natuurlijk. En hij heeft niet voor niets heeft die jaren carré volop tot in de nok gevuld. Dus er zijn enorm veel mensen die dat ook waarderen. Maar ik vind Herman Vinkers toch wat bevrijdends hebben... om het zomaar eens te zeggen, luisteraars. Het geldt ook voor de Bee Gees vroeger, want die hadden ook eh, erg mooie nummers vroeger. Ze hebben, eh, ze hebben, ook in de Night Fever tijd hebben ze natuurlijk ook eh, hele mooie nummers opgenomen. Maar My World, dat vind ik ook zo'n mooi nummer. De Bee Gees. for me now. It's not your style. Ja, de Bee Gees. Barry Gibb eh, is nog de enige levende Bee Gees. Ik heb begrepen dat hij ook ernstig ziek is. En dat hij ook steeds minder kan, eh, kan optreden. En ja, ook al in de tachtig volgens mij Barry Gibb. Maar die heeft eh, meer hits voor allerlei artiesten geschreven... dan Paul McCartney en John Lennon samen. Onder andere voor Diane Warwick. Nou ja, u kent al die artiesten waar Barry Gibb voor heeft geschreven. Ook Celine Dion natuurlijk prachtige nummers. Ehm, een groep, de Bee Gees, om van te genieten. Althans, eh, als het aan mij ligt. Simon en Garfunkel, eh, daar ben ik ook een hele grote fan van. En ik denk u ook. En ik denk dat u eh, helemaal, het helemaal niet beroerd vindt... als ik een heerlijk nummer draai van Simon en Garfunkel... over een mooie dame, Mrs. Robinson. to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven kids cuckoo, cuckoo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. bij de vele bloemenweiden, luisteraars, die worden aangelegd... hebben wij eh, eh, steeds meer bijtjes gelukkig. Hè. Bijtjes zijn belangrijk voor de honing. En ik geef u, ik bied u eh, gratis kans daar om te proeven van een heerlijk scheutje honing. Dat doe ik met Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. Taste of Honey. ik ga mooi draaien van Cliff Richards. Dat doe ik niet zomaar.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 Dat is een, uh, eh, zo. een rebelse jongen. Uh, ik krijg ook elke keer een motie van wantrouwen. Als ik een bepaalde plaat wil instarten, dan zegt hij van zoek het maar uit, duif. <laughs> nee, maar, maar ik wil een hele mooie nog voor u draaien. Voor morgen vloog ze nog. En dan heb ik het natuurlijk over eh, eh, Martine Bijl. Eh, hoe heet, Martine Bijl, de musicalster. Hans Helm is een beetje. de musicalster, de, Simone Kleinsma, ik weet het weer. en, en, en, en Robert Long. en Maar ik ga u het hele nummer laten horen, want hij was al ingestart, maar dat moet niet. Daar komt hij. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven. Niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. morgen vloog ze naar. zijn. Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat eerlijk zijn? morgen vloog soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets Niet eens een schreeuw Daar ligt ze hulpeloos nog trillend met haar poten stervende vogel aangeschoten. Ik kan je zomaar niet vergeten. Yeah. Ja, dit was Gordon en eh, ik, ik zei het al net tegen mijn collega Hans Wassenaar... die gaat straks voor uw muziek verzorgen na het nieuws van 12 uur. Eh, ik zei het al, ja, eh, ik hou van jou. Dit keer door Gordon gezongen, maar wordt ook prachtig vertolkt door zangeres Dana Winner. Komt uit België. Hans wist niet wie het was. Ik weet wel wie het is al. Ik heb wat pataat frietje met haar gegeten. Allee. Dus u gaat eh, genieten van eh, Hans Wassenaar zo met eh, meer lekkere muziek. Het kan niet op hier bij Radio Zandvoort op de woensdagmorgen. wordt er nog live uitzending gedaan. En we hebben eigenlijk best wel behoefte aan mensen die live programma's kunnen presenteren. Dus gooi, eens een, gooi eens een balletje op bij het bestuur van Radio Zandvoort. Via internet kunt u daar allerlei informatie over vinden. Op www.zfm.nl dan komt u eh, op de site. Ik ga afscheid nemen. We gaan luisteren naar het nieuws. Veel plezier met Hans Wassenaar. En eh, wat mij betreft tot de volgende keer.